Twister, sunflower road, but so many more than far behold. Parte, parte, parte, parte, ossa Järva väriksemaid bussan Tüüreks müüra paga oister het, ik en jij sai het Kaikki, kaikki, fuck jou Pomos koka, koka, top, hau Komme, mis komme, die vrat, black Set, trap, vaata fokus, van waar club klap, trap Ah, shut up, you fucking bastard Don't fuck around with the drunken master Kijk je om massa, poena Doe het geld van mijn kop, yeah Ja, ze zijn dat we fucked up Skor hij fucking dubbel bos mee, vrouw en kook Ja, zeg diggy liggy Kom ons voor je bikkie brikta Kijk je mijn beeld, doen, zo op gaan loeken dus Ik zoek een pas Gaan pas in je hoek, gaan vlog Ik denk ik ga pas in mijn broek Geef me dat fokken, dan baas ik shooten Los het Dan ben oh, oh, je partypoepen Blaas je hoeten O se je baie danke Geen drankje Wat zal ons doen zonder een drankje mis puro vos en rap Party, party, party, party, party, party, party. wortels. Fokker. Ik weet die lok in je pocket. Jij dat gehad? Fok jou. God, vrouw, ik poes hij weg van jouw popblauw. Fuck jou, hot. Je vuil fokker hot. Wist jij? Niks. Je Ach, Kom eens los het. Fok het. Drop het. Kom eens gaan zitten door het dorpen. Fucking bitch. Ah, gezegd? fuck is ek? Waar het ons gaan? Hé, hey, hey, waar was die afterparty? Kyk, kyk, fuck jou.